Jelle Visser met het NOS-journaal. In Colombia is een van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. Autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dario Antonio Usuga. Bij de politieactie werden 500 mensen ingezet. De president van Colombia noemt de arrestatie de grootste klap die deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. Volgens hem is dit alleen te vergelijken met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Ousaga was leider van een drugsnetwerk met 1200 gewapende bendeleden. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. Het Bellagio Hotel in de Amerikaanse gokstad Las Vegas... heeft elf schilderijen en andere werken van Pablo Picasso verkocht... voor 100 miljoen dollar. Dat is zo'n 85 miljoen euro. Het moederbedrijf van het hotel wilde af van de schilderijen... om plaats te maken voor werken van onder meer vrouwen, mensen van kleur... of kunstenaars met een handicap. Veilinghuis Sotheby's had de kunstwerken onder de hamer. Wie de schilderijen heeft gekocht, is niet bekend. En kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel weten te behouden. In de Gelredoom in Arnhem nam de Brabander het op tegen zijn rivaal, de Belg Jamal Ben Sadiq. Die laatste moest in de vierde ronde de wedstrijd staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink gehavend uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. Het was de derde keer dat Verhoeven en Ben Sadiq tegen elkaar moesten vechten. De Belg wist één keer van Rico Verhoeven te winnen in 2011. En dan het weer. De ochtend begint fris en op sommige plaatsen is het nevelig. Al snel breekt de zon door. Smiddags wordt het vrij zonnig. Het wordt vandaag tussen de 12 en de 15 graden. Morgen is het bewolkt met soms een bui.